De impact van die overstromingen voor het gebied zijn groot, zegt correspondent Mitra Nazar. Vooral rondom de steden Adiaman en Saniurva. En vooral Adiaman is een stad die heel zwaar is getroffen door de aardbevingen begin februari. Nou ja, we zien beelden van verschillende rivieren die buiten hun oever zijn getreden... waardoor sommige straten helemaal zijn ondergelopen. We zien ook beelden van auto's die worden meegesleurd door krachtig water. Na de aardbevingen van vijf weken geleden kregen bewoners die dakloos waren geworden... containerwoningen en tenten van hulporganisaties. In de gevangenis in Krimpen aan de IJssel in Zuid-Holland is een dode gevonden. De persoon lag vanmorgen dood in zijn cel. De politie heeft een andere gevangene opgepakt. En volgens Omroep Rijnmond was dat zijn celgenoot. Die wilde niet naar buiten komen. We weten nog niet precies wat er is gebeurd. Comeback nieuws. Slatan Ibrahimovic keert terug in de selectie van het Zweedse nationale elftal. De voetballer van 41 is opgeroepen voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen België en Azerbeidzjan. Ibrahimovic slag er lang uit door een zware knieblessure, maar hij doet het de laatste tijd weer mee met wedstrijden van zijn club AC Milaan. En in het hele land worden er bolletjes rood gekleurd in stadshuizen, kerken en op stations. Het is namelijk verkiezingsdag, maar je kunt ook op bijzondere plekjes jouw stem uitbrengen. Zoals in poppodium 013 in Tilburg. Na het stemmen krijg je daar ook meteen een tour backstage. En dat valt in de smaak. het is natuurlijk even weer wat anders. Hè? Ze maken het wel het beste ervan. En eh, ja, het geeft je toch wel een extra gevoel. Je neemt toch wel de tijd voor iets. En dan, als je dan zo'n experience neemt, is het toch wel wat leuker eigenlijk. Krijg je nog het weer. Droog, zonnig en een graad of 9. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen begint met regen, later wel zon en dan tussen de 9 en 13 graden.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 Uh. Cause this life is one big symphony This night is one for you and me skipping rope, keep going, keep going. Find a solace in the note, do, do, do, do. Had the struggle when I was broke, so low, so low.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 De opkomst bij de verkiezingen is tot nu toe 29 procent. Dat blijkt uit metingen door onderzoeksbureau Ipsos. Dat is meer dan vier jaar geleden. Toen lag het percentage op 26 procent. In Malawi in Afrika is het dodental als gevolg van de tropische storm Freddy... opgelopen tot ruim 225. Meer dan 700 mensen raakten gewond. Tientallen mensen worden nog vermist. En staatssecretaris Oesloe van Media heeft regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariette Hamer... gevraagd om een advies over meldpunt Morris. De middels afgetreden Morris-voorzitter Janke Dekker... is de partner van NOS-presentator Tom Egbers.